4 uur. Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De advocaat van Volkert van der G. beschuldigt minister van Justitie van der Steur... van het geven van een vals beeld van de begeleiding van zijn cliënt. Van der Steur schreef de Kamer dat de moordenaar van Pim Fortuyn intensief wordt begeleid. de Volkskrant zegt de advocaat dat dit niet zo is. De reclassering doet inhoudelijk niets. Het contact beperkt zich tot een kale meldplicht. Ook kreeg Van der G in december te horen dat het OM hem wil verplichten tot een vervolgtraject met een psycholoog. Daar is volgens de advocaat geen aanleiding voor. Woordvoerder van de minister zegt om redenen van privacy hier niets over te kunnen zeggen. In Los Angeles is Maurice White overleden, de oprichter en zanger van Earth, Wind Fire. White, die eigenlijk drummer was, richtte de band aan het eind van de jaren 60 op. Wereldwijd verkocht Earthwind Wind Fire meer dan 90 miljoen albums. Bekende hits zijn Boogie Wonderland, September, Fantasy en After the Love Has Gone. Maurice White leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Hij was 74 jaar. In Roosendaal is een jongen van 17 opgepakt omdat hij valse consumptiebonnen zou hebben verspreid. De zogeheten neutbonnen worden tijdens carnaval in tal van Roosendaalse cafés gebruikt als betaalmiddel. Er zijn bijna 8000 bonnen in beslag genomen, maar de politie denkt dat er nog veel meer in omloop zijn. Het carnaval begint dit weekend. De loting voor de halve finales van het KNVB-bekertoernooi heeft de amateurs van VVSB uit Noordwijkerhout gekoppeld aan FC Utrecht. VVSB is de verrassing van dit bekertoernooi. Het versloeg in de kwartfinales de profs van FC Den Bosch. Utrecht schakelde PSV gisteravond uit. In de andere halve finale ontvangt Feyenoord in de Kuip AZ. En beide wedstrijden worden gespeeld op woensdag 2 maart. Het weer vanuit het westen weer af en toe regen. Dat blijft zo overdag, vooral in het binnenland. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het wordt zo'n 10 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind.